ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Minder mensen in ons land leven komend jaar in armoede. Dat staat in de nieuwe voorspellingen van het Centraal Planbureau. En ook denken ze dat we volgend jaar met z'n allen weer wat meer geld te besteden hebben. dat komt door de plannen van het kabinet, want zij willen de lasten gaan verlichten. Maar die uitgaven van de overheid, dat wordt nog wel een dingetje. Want vandaag gaan ze aan de slag met het samenstellen van de begroting, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij. Ze hebben met elkaar afgesproken dat ze zich aan de begrotingsregels willen houden, dat ze de schuld niet verder willen laten oplopen. Maar de afgelopen weken al zijn er een aantal financiële tegenvallers op en afgekomen dus is het hopen voor dit kabinet op meevallers. Maar daarover is de minister van Financiën, Ilko Heijnen, niet heel optimistisch. Ja, de kans zit er dus dik in dat de staatsschuld toch weer groeit. En oud-premier Mark Rutte die heeft nog eventjes vakantie... maar langzaamaan gaat hij wel nadenken over wie zijn running mate wordt. In de wandelgangen van het NAVO-hoofdkantoor in Brussel wordt er al druk gespeculeerd. De namen van twee vrouwelijke politici uit Noord-Macedonië en Bulgarije gaan rond in de wandelgangen daar. De rechterhand van Rutte worden komt wel met veel uitdagingen, vertelt deze expert. Dus degene die eh, de, Noord, Zuid, Oost, West-Europa bij elkaar houdt. Vooral de relatie met de VS. Goed moet kunnen managen. Zeker als wellicht Trump opnieuw president is. En dus dan heb je ook iemand nodig eh, die als zijn plaatsvervanger kan optreden. De temperatuur bij de Europese lidstaten soort goed kan aanvoelen. Dus in die zin is het wel een eh, belangrijke functie. 2 oktober, dan begint Rutte als nieuwe NAVO-baas. En voor pizzabakker Arjan uit Biddinghuizen is het weekend vol telefoontjes van hongerige Lowlandsgangers... die soms bijna geen stem meer hebben. Want voor zijn pizzeria zijn het misschien wel de drukste dagen van het jaar. Op zo'n weekend eh, een, 100, 200 pizzas per avond extra. Ja. Extra? Ja bovenop de normale bestellingen wat we hebben. Ja, ja. Dus dat, dat, is, dat is lekker aantikken. Dat, <laughs> dat is lekker aantikken, absoluut. En hard werken, ja. Welke zijn populair? Eh, Hawaii is erg populair. En eh, de Tasty Meat eh, Garlic is ontzettend populair. Nou, eet smakelijk. Veel festigangers die bestellen vanaf de camping hun favoriete pizza dus. En de courier die komt dan vervolgens naar de Kiss and Ride plek... waar mensen hun eten kunnen oppikken. Het weer dan nog. Vanuit de kust trekken er bijna de hele dag buien over. Daarna koelt het ook wel wat af. Van een graad of 19 tijdens de buien tot maximaal 24 daarna. En dit weekend meer zon en het wordt ook ietsjes warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio rijdt het langzaam over de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht door de werkzaamheden. Tussen afrit Vinkenveen en Maarsen 6 kilometer file, 20 minuten vertraging daar. A7 Hoorn-Herenveen bij Brezandijk 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging heb je ook op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel.